All the morning sun and all its glory reaches day with hope and comfort too. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Brother, love is divine. And it's yours and it's mine like the sun.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 Er is nog weinig bekend over de identiteit van de inzittenden van een Nederlandse bus... die gisteren in Noord-Frankrijk van de weg raakte. Daarbij viel één dode. In de bus zaten zeker zeven Nederlanders. Vijf van hen liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde net over de grens op de A2 in de buurt van Valenciennes. De chauffeur is mogelijk in slaap gevallen. In Den Haag is de Japanse capitulatie van 15 augustus 1945 herdacht... die een eind maakte aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Het einde van de oorlog in Nederlands-Indië wordt jaarlijks herdacht op het Binnenhof. In de hal van het Tweede Kamergebouw is in 1985 een plaquette onthuld... ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië. De herdenking wordt onder andere bijgewoond door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en door Kamerleden. De Russische autoriteiten hebben hulp uit de Verenigde Staten gekregen om de bosbranden te bestrijden. Op een vliegveld bij Moskou zijn twee Amerikaanse vrachtvliegtuigen geland met watertanks en een grote hoeveelheid vuurbestendige kleding. Later vandaag landen nog twee toestellen met Amerikaanse hulpgoederen in Rusland. In Pakistan hebben hulpverleners de eerste gevallen van cholera geconstateerd. Zeker één patiënt is aan de ziekte overleden. Tienduizenden mensen hebben al diarree. De VN is bang dat er een cholera-epidemie uitbreekt in Pakistan. Dat is getroffen door zware overstromingen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 20 miljoen Pakistanen getroffen door de wateroverlast. De grootste dierentuin van Indonesië in Surabaya dreigt binnen vijf jaar al zijn dieren kwijt te raken. Volgens een manager leiden dieren onder corruptie en verwaarlozing. Medewerkers eten zelf het vlees van de roofdieren op en zeldzame dieren worden stiekem verkocht.